Femke met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft bij een bezoek aan Kiev Poetin opgeroepen zich te houden aan de wapenstilstand en zich terug te trekken uit Oekraïne. Doet hij dat niet, dan zal Rusland verder worden geïsoleerd. De Amerikaanse vicepresident was in Kiev om protesten te herdenken die vorig jaar het begin waren van de val van de Oekraïense regering in februari. De ebola-epidemie kan halverwege volgend jaar overwonnen zijn, dat zegt VN-chef Ban Ki-moon. Volgens Ban is er meer medisch personeel nodig in de ergst getroffen landen in West-Afrika. Ban benadrukte dat Mali nu de belangrijkste zorg is. Daar zijn sinds de uitbraak eind oktober zes mensen aan het virus overleden. Duitsland heeft een Russische spionne vrijgelaten. De vrijlating zou onderdeel zijn van een spionnenruil. De vrouw was tot 5,5 jaar cel veroordeeld. Haar man zit nog vast. Het duo leefde tientallen jaren in Duitsland... en speelde documenten van de NAVO en de EU door aan Moskou. De vrouw was de contactpersoon van de Nederlander Raymond P. Die zit acht jaar cel uit voor voorbereidingshandelingen van spionage een explosie in een hotel in Londen zijn zeker 14 mensen gewond geraakt. Door de kracht van de explosie is een deel van het Churchill Hyatt Regency Hotel ingestort. Waarschijnlijk gaat het om een gasexplosie in de keuken. De 500 gasten die in het hotel sliepen zijn geëvacueerd en de omgeving is afgezet. In Amsterdam wordt in december een briefwisseling tussen Boudewijn Buug en schrijver Gerard Reven geveild. Het gaat om 16 brieven van Reven, 8 brieven van Buug en een aantal ansichtkaarten. Dat meldt de Volkskrant. Frits Barend, Henk van Dorp, Jan Mulder en Diederik van Vleuten stellen de brieven ter beschikking. Ze kochten de collectie in 2003 om deze voor het nageslacht veilig te stellen. De opbrengst van de veiling gaat naar Eva Rovers, de schrijver van de biografie van Boudewijn Buug. Het boek wordt verwacht in 2016. Het weer, het is droog met af en toe zon en het wordt 10 tot 14 graden.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 Cause love is divine, and it jars its mind like the sun. At the end of the day, we should give thanks and pray to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you?